Kasper Meijer met het NOS-journaal. In de stad Groningen begint rond deze tijd een fakkeloptocht door het centrum. De betogers zijn woedend omdat er toch weer meer gas zal worden gewonnen... en vinden dat ze niet serieus worden genomen door de politiek. Ook voelen ze zich in de steek gelaten door de rest van Nederland. Vooral nu de gasprijzen steeds verder stijgen... klinkt de roep steeds vaker om de gaskraan in Groningen verder open te draaien... terwijl dat de kans op aardbevingen in het gebied vergroot. In Rome, Athene en Parijs zijn duizenden mensen vandaag de straat opgegaan... om te protesteren tegen de invoering van een vaccinatiepas. In de landen zijn veel dingen niet meer mogelijk zonder een QR-code te tonen. Dat ervaren veel mensen als een verkapte vaccinatieplicht. Amsterdam staat de voor morgen aangekondigde coronademonstratie toe onder voorwaarden. De gemeente heeft afspraken gemaakt met de organisatie over de route en tijden... naleving van de coronamaatregelen en het volgen van aanwijzingen van verkeersregelaars en politie. De eerste dag dat de niet-essentiële winkels weer open konden is goed verlopen, zegt de brancheorganisatie In Retail. Volgens de organisatie was er een gezellige toeloop in de winkels en was het nergens in Nederland te druk. De BOA-bond bevestigt dat beeld. De onlusten in Kazachstan vorige week hebben aan zeker 225 mensen het leven gekost, onder wie 19 leden van de oproerpolitie. Dat heeft het Kazachse Openbaar Ministerie bekendgemaakt op basis van een telling bij de mortuaria in het land. Ongeregeldheden begonnen 2 januari met demonstraties tegen een scherpe stijging van de brandstofprijzen. Later groeiden ze uit tot een gewelddadig protest tegen het autoritaire bewind. Het protest werd hard neergeslagen en de oproerpolitie kreeg de opdracht met scherp te schieten op betogers. Het weer. Op veel plaatsen blijft het vanavond en vannacht bewolkt. De temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Morgen verspreid over het land wat regen of motregen. En het wordt 4 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland is een ongeluk gebeurd op de A7 horend richting Zaanstad. Tussen Purmerend en Afritweide-Wormer staat 4 kilometer file met bijna een half uur vertraging.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 Cause love and heartbreak, they walk within line Yeah, nobody can love me like you But that means you got the power to hurt me too We all got demons, yeah, we all got ghosts. But every time I've broken down, you pick me up.